door het vuur. De branden in het zuiden van Californië zijn nog altijd niet onder controle. Verspreidt het vuur zich snel. FIFA-voorzitter Infantino wordt beschuldigd van manipulatie. Volgens Follow the Money, The Guardian en Le Monde hield hij zes jaar geleden een hoge straf voor de Turkse voetbalclub Fenerbahce tegen. Fenerbahce was verwikkeld in een matchfixing-schandaal. Infantino werkte toen nog voor de UEFA. Die organisatie pleitte naar buiten toe voor strenge straffen, maar Infantino zou dat achter de schermen hebben tegengehouden. Het weer geregeld zon, maar vooral in het zuiden ook kans op een winterse bui. Het wordt vandaag ongeveer 5 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De meeste vertraging is er vanochtend bij Rotterdam, want daar zijn diverse ongelukken gebeurd. Op de A15 van Europoort naar Rotterdam is daardoor bij knooppunt Vaanplein de parallelbaan dicht. Eh, dat levert een file op van 4 kilometer, 20 minuten vertraging. De andere kant op van Rotterdam naar Europoort is juist de hoofdrijbaan dicht bij knooppunt Benelux, want daar is een vrachtwagenchauffeur onwel geworden. Je kunt eventueel omrijden via de Van Brienenoordbrug. Staat wel file daar op die A16 van Breda naar Rotterdam. Bij Rotterdam Prins Alexander is de vertraging ook ongeveer 20 minuten. Er staat namelijk een vrachtwagen met pech waardoor de rechte rijstrook dicht is. Op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam ook een flinke file tussen Numansdorp en Knopend Vaanplein.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 Met, het nummertje Better Than van een fantastische cd... The Lost and Found, een steek uit 2011. Wat hebben we tweede uur zo al op de rol staan? Ik zie staan Rijn de Graaf van de, zijn cd Nostal Nostalica... de nieuwste van Cecile McLaurin Solvent... Ik zie staan Gerald Clayton, Eddie Daniels, Nicholas Payton, Sonny Stitt... Archie Shepp, en Karin Krog. Kim Hoorweg, de nieuwste van Wouter Hamel. Jaco Pastorius, Pat Appleton. Nou, er zit er heel wat moois tussen. Eh, nieuwe dingen, oude dingen. En oud is bijvoorbeeld Rijn de Graaf met het nummertje uh, Graaf in de Big Band eh, van de cd Nostalgia uit 2008. Eh, er zat flink, er zaten strijkers in in het begin, maar heel veel blaaswerk natuurlijk. En strijkers zitten ook op de volgende cd, want eh, dan hebben we het over Cecile McLaurin Salvant. Was de grote ontdekking van 2016. Wordt niet voor niets de ene naar de andere grote prijs als Grammy voor haar vorige album For the One to Love. En eh, ja, met dat succes in het achterhoofd is het moeilijk om weer een nieuwe te maken. Maar het is haar gelukt. Ze had al aangegeven dat ze graag een live uh, cd wilde maken met strijkers. En dat is gelukt. Want het nieuwe album heet Dreams and Deckers. Is een dubbel cd. En daarvan het volgende nummer Your My Thrill. something to me. You send chills right through me when I look at you, cause you're I look at you, cause you're my flitsend nummertje. Heeft iedereen herkend. After You've Gone. En dat is een uitvoering van door eh, Eddie Daniels en Gary Burton. Uh, eh, clarinet, Eddie Daniels en Gary Burton. Vibrafoon natuurlijk. En dit komt van de CD. Eh, Benny Rides Again. Eigenlijk een soort eerbetoon aan Benny Goodman en Lionel Hampton. Mooi nummer. En over dit nummer gesproken, After You've Gone... heb ik eigenlijk een 3 in eentje van gemaakt. Want ik heb nog meer aardig... Er zijn natuurlijk waanzinnig veel uitvoeringen van dit nummer. Maar die mij aanspraken, dat is onder andere ook deze van Sonny Stitt. Sunny Stitt, Blues, uh, Blows the Blues en The Hard eh, Swing. Een eh, LP uit 1959. Eddie Daniels en Kerry Burton was uit 1992. Benny Rides Again. En ik doe nog een klein stukje van Nicholas Payton. Gumbo Nouveau uit 1995. Nicholas Payton, zelfde nummertje. After You've Gone. Ja, ik ga deze toch langzaam wegdraaien. Het is een lange uitvoering, meer dan 6, 7 minuten dacht ik. Dus eh, we hebben hem al drie keer gehoord natuurlijk. Eh, verschillende uitvoeringen, eh, alle drie eigenlijk even mooi. Dus dat vind ik wel leuk om af en toe zoiets te laten horen. tijd voor iets Nederlands. En dan kom ik terecht bij Kim Hoorweg en het Robin Nolan trio. samen met Benjamin Herman, Quiet Whiskey van de cd Boulevard of Broken Dreams.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 leuk. Kim Hoorweg. Eh, we zijn toch met, eh, met Nederlandse mensen bezig. En nou ja, Nederlands. Dan kom ik weer bij een pianist. Ik heb eh, redelijk wat pianowerk gedraaid deze keer. En die heet Gerald Clayton. Nou, de naam is natuurlijk niet Nederlands. En, maar hij is wel in Nederland geboren, in Utrecht om precies te zijn. 1984 als zoon van de bassist, bandleider John Clayton. Groeide wel op in Los Angeles. En was sideman van hele bekende mensen. Onder andere Diana Krall, Roy Hargrove... Maar hij heeft zelf ook vier cd's gemaakt. En die laatste cd, Tributary Tales... daar doe ik een nummertje van. En dat heet eh, Lovers Revenge. Gerald Clayton. Eucalyptus and lavender stems the room. Smoke severs the night. A spine quivers. maps the way across a body. Play the accordion. We woke still, drunk off imagination. You are the mist I walk through, drenched in the lips of another man. Eyes are stained glass windows. Your face shines in spirit. Light pierces darkness, and we follow our undoing. You approach as if some artifact a memory glanced upon, as if a child with squinting eyes. Press this moment into your heart, devour me in your blood, and travel centuries to find each other. Don't say it. I know what you are made of an angel with forming wings, smoldering in the church of my mooi achter. Ik zou zeggen Jacob Pastorius. Three Views of Secret. Van een geweldige LP Word of Mouth. Eh, daar spelen hele bekende mensen op mee. Ik zal eens even kijken wie er allemaal op meespeelde. Nou, dat moet ik even nakijken. In ieder geval, ik laat hem horen. Jaco, Jaco Pastorius. Met het prachtige nummer Three Views of a Secret. Je hoort wel wie er meespeelt. Jacob Pastorius met, eh, van de cd. Een eh, prachtige cd. Word of Mouth. Mond-tot-mond reclame is dat geloof ik eh, zijn Engels. ja, met een all-star bezetting zou ik bijna zeggen. De hele cd is prachtig. wat, ook, wat ik ook een prachtig nummer vind is John and Mary. Duurt 11 minuten. komt ik niet draaien, jammer genoeg. Daar zitten nog de, de Otelio Molino als stielpin speler bij. En Paul Horn Muller ook als maar verder, als ik dan kijk wie er meedoet... Herbie Hancock, Wayne Shorter, Michael Brecker... Toets Tielemans natuurlijk, die hoorden we duidelijk aanwezig. Howard Johnson. Eh, eh, eh, nou, het zijn allemaal bekende mensen die op deze cd meespelen. De hele cd is zeer, zeer, zeer, zeer de moeite waard. Ik zou zeggen, zet hem op je telefoon en luister hem tijdens je wandeling. Dan loop je nog lekkerder. inmiddels heeft Wouter Hamel ook weer een nieuw cd uitgebracht. Wouter Hamel, de man van de liefde, heeft nu gekozen voor een wat andere aanpak. Eh, Stray Cat van zijn nieuwste cd. Nou, we kunnen Wouter wel complimenteren met deze nieuwe cd. Prachtig cd. Hij heeft hoge waardering gekregen in de vakpers. En zeer de moeite waard. Eh, de hoogste tijd voor een big band. Ik heb deze hele uitzending nog niks gedraaid van eh, Phil Goodwin's eh, Big Fat Band. Daar moet veranderingen komen. En ik doe dat van een steek uit 2016, het nummertje Walking. Als er over een big band gaat, is dit natuurlijk wel de big band. dit is van de cd An Elusive Man. Een cd 2016, Gordon Goodwin. Maar ik wil eigenlijk nog twee nummers draaien. En het ene wat ik nog wil draaien is van Twin Danger. Twin Danger is, bestaat uit eh, de, de mensen Stuart Matthewman... en eh, de zangeres Vanessa Bly. Eh, dat is een, de dochter van de bekende jazzpianist... heel bekend. En die hebben een cd gemaakt, Twin Danger. prachtige muziek. Een beetje jazz muziek. Komt-ie. in many ways. in many ways, it's fair to say that we're all played by split personality. But some choose to act upon it with a little help from a drink or ten. just because of you, babe. We all wanna love someone, but forget of ourselves and our needs. Feelings are so abused by think it's fair to say, in many ways, that we're all played by split personality. It's never good enough for no one, never close enough to the top or the end or maybe close enough to you Twin Danger, In Many Ways. Twin Dangers deed je uit 2015 eigenlijk muziek voor de late avond. Glaasje wijn erbij, kaarsje aan en dan heerlijk genieten. Eh, je hebt geluisterd naar CFM Jazz. Er zat van alles tussen, oud, nieuw, door elkaar. En we hebben een mix gemaakt, maar muziek die je raakt in ieder geval. En we gaan eruit met een gouden oude, zogezegd, Gare du Beautiful Day van de cd Sexton Jazz uit 2007. Even kijken waar ik die sta. Ik zou zeggen, maak er een fijne dag van. Tot de volgende keer. Ga du Noor, Beautiful Day.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 De topman van de luchtvaartmaatschappij O'Leary heeft gezegd dat hij toch bereid is om de pilotenvakbonden te erkennen als gesprekspartner. De piloten eisen betere arbeidsvoorwaarden. Het negeren van de bonden was de belangrijkste reden om in de kerstperiode een reeks stakingen aan te kondigen. De eerste zou vanmiddag beginnen in Italië. De staking is nog niet officieel afgelast door de piloten van Ryanair. Het is nog steeds onduidelijk wat de aanleiding was voor de twee steekpartijen in Maastricht. Daarbij vielen twee doden, drie mensen raakten gewond. De politie heeft zeker één verdachte aangehouden. Volgens 1 Limburg zijn het er twee en is één van de verdachten een Arabisch sprekende man. T-Mobile neemt de Nederlandse tak van Tele2 over. De telecommaatschappij betaalt daar 190 miljoen euro voor. T-Mobile zegt dankzij de fusie beter te kunnen concurreren op de Nederlandse markt. Samen hebben Tele2 en T-Mobile 4,5 miljoen klanten. Na de overname gaan ze onder de naam T-Mobile verder. De toezichthouders moeten nog wel toestemming geven voor de fusie. Waarschijnlijk wordt die in de tweede helft van volgend jaar afgerond. In het zuiden van Duitsland zijn drie mensen omgekomen bij een vliegtuigongeluk. Dat gebeurde in de buurt van de stad Ravensburg in de deelstaat Baden-Württemberg. De mannen waren met een zakenvliegtuigje onderweg.